Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds van alles mis met de zorg voor jongeren met zware psychiatrische problemen. De inspectie ging op controle bij afdelingen waar zij verblijven. Jongeren worden daar een groot deel van de dag opgesloten op hun kamer en mogen er bijna niks. Dat maakte ook Jason mee, vertelt hij bij Nieuwsuur. Kinderen worden opgesloten. Als ze niet opgesloten zijn, dan worden ze vernederd, gekleineerd, fysiek pijn gedaan. Dan komen ze eruit, dan zijn ze getraumatiseerd en dan maskeren ze hun gedrag. Dus dat betekent dat de gespecialiseerde zorg die is ingezet om kinderen te stabiliseren, eh, heeft geleid tot nog meer trauma. Het gaat om speciale afdelingen voor 12 tot 18-jarigen. De organisaties geven toe dat de zorg beter moet. Een van de twee afdelingen neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Fatbikes die lang zoeven op het fietspad. Veel mensen in het verkeer storen zich daaraan. De vier fabrikanten van fatbikes snappen dat en komen met een plan om het opvoeren tegen te gaan. Ze willen betere voorlichting, meer handhaving en een opvoerverbod. Deze fabrikant legt uit wat hij zelf doet om het opvoeren van fatbikes moeilijker te maken. Wij kunnen als producent ook heel makkelijk zorgen dat het steeds lastiger wordt. Wij hebben nu ons software systeem eh, helemaal zelf ontwikkeld. Onze software zelf geschreven. Dat kunnen wij alleen maar eh, redigeren. Dealers van ons kunnen de snelheid ietsjes aanpassen. In, eh, in de snelheid omhoog. Vooral ook in omlaag. Stel, zij passen de snelheid omhoog aan. Dan komt er een permanente markering in het systeem. Vervalt de fabrieksgarantie. Wij kunnen dat uitlezen. De minister komt voor 1 april met een aanpak tegen overlast van fatbikes. Een flinke stunt op een tennistoernooi in Amerika vannacht. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, werd uitgeschakeld door de nummer 123 op de wereldranglijst. Luca Nardi van 20 uit Italië. Games set match. Nardi, 2 sets to 1. 6-4-3-6. An upset of monumental proportion. The lucky loser, Luca Nardi, beats his idol Novak Djokovic. Hij noemt hem lucky loser, want Nardi was uitgeschakeld in de voorrondes... maar mocht toch opkomen draven omdat iemand anders geblesseerd raakte. En het weer nog veel wolken en vanochtend af en toe regen of motregen.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 Tussen Hilversum en Knopert Lunette 10 kilometer, 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk bij Utrecht op de A12 in de richting van Den Haag. Op eh, de A44 Den Haag-Amsterdam tussen oostgeest Noord en Oude Wetering 10 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Oponthoud is nu zo'n 40 minuten. De N201 naar Hilversum tussen Meidrecht en de A2 5 kilometer. Oponthoud is een eh, kwartier en de andere kant op tussen de afrit naar Nederhorst en Berg en Loenersloot heb je 10 minuten vertraging.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 Het eerste schip met hulpgoederen voor Gaza is vertrokken vanuit Cyprus. Er is 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel aan boord. De missie wordt georganiseerd door een Amerikaanse organisatie. Fatbike-leveranciers die presenteren vandaag een plan om overlast in het verkeer tegen te gaan. De elektrische fietsen met dikke banden zijn vaak illegaal opgevoerd. Zo rijden er in Amsterdam fatbikes die tot wel 60 km per uur kunnen. En premier Henri van Haiti gaat aftreden. Hij zegt dat het land vrede en stabiliteit nodig heeft. En gewelddadige bendes eisen al langer het vertrek van de premier. Ze dreigen het land in een burgeroorlog te storten. Het weer bewolkt met soms wat regen of motregen. In de middag kan in het noordwesten de zon nog doorbreken.